Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. De Haagse politicus Richard de Mos en zes andere verdachten... zijn in hoger beroep opnieuw vrijgesproken van omkoping. Dat heeft een hoge rechter gezegd. De oud-wethouder zou volgens het OM geld hebben gekregen van bevriende ondernemers. En in ruil daarvoor gaf hij hem bijvoorbeeld vergunningen of versoepelde hij regels. Het gerechtshof gaat hier niet in mee. Het hof is van orde dat niet wetgenovertuigend bewezen kan worden... dat de Mos en Overnauw wisten of redelijkerwijs vermoeden dat er met de stortingen daarna sprake was van een doel om een speciale relatie op te bouwen met de Mos en of of om een voorkeursbehandeling van hen te verkrijgen. De hoge rechter vindt wel dat de mos schuldig is aan het lekken van geheime informatie. Zuid-Korea heeft opnieuw waarschuwingsschoten gelost. Noord-Koreaanse militairen zouden voor de vierde keer deze maand de grens zijn overgestoken. Na de waarschuwingsschoten keerden de Noord-Koreanen meteen terug naar hun kant. De spanningen tussen de twee landen is de laatste tijd flink opgelopen. 5000 mensen die al langere tijd geen belasting betalen... krijgen een ansichtkaart op de mat. De Belastingdienst hoopt op deze manier dat ze alsnog aangifte doen. Een proef vorig jaar met de ansichtkaarten was een succes. 500 van de 1500 mensen die een kaart kregen deden alsnog aangifte. En Amerikaanse werknemers van Disney slepen het bedrijf voor de rechter. Ze woonden en werkten in Californië, waar het hoofdkantoor van Disney zit... maar moesten naar Florida verhuizen als ze hun baan wilden houden, vertelt mijn collega Jasper. Daar zit Walt Disney World, het grootste resort van Disney... met de meeste attractieparken. En dus leek het de baas logischer als de mensen die de attracties maken... dichterbij zijn waar de meeste attracties ook gebouwd worden. Was toen al veel kritiek op, want iedereen moest ineens verhuizen... naar de andere kant van het land. Veel mensen hebben ook ontslag teruggenomen, sommige wagen al verhuisd. En nu blijkt dat die hele verhuizing niet nodig is, ja, is er opnieuw ophef. Ja, dik 200 mensen zouden zijn verhuisd. Volgens de advocaten van de medewerkers hadden ze een groot vertrouwen in Disney... en zijn ze enorm gefrustreerd. Het weer, veel wolken en in het zuiden en oosten kans op een bui. Vanmiddag kan er ook onweer bij zitten. Aan de kust is het vaker droog. Het is 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Wij zijn het nou varken en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaat toch helemaal niet? en een vries. Dat kost nou. in mijn handvol Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip, jij bent de grill. Staan Ik ben de paus, jij bent de pil.